Baba Ammer was wekenlang het bolwerk van verzet tegen president Assad. Vorige week veroverden de regeringstroepen de wijk... en daarbij zouden massaal burgers zijn gemarteld en vermoord. Volgens het Rode Kruis was de wijk gisteren vrijwel verlaten. De hulpverleners waren zo'n drie kwartier in de wijk. Het ongeluk met containerschip Rena voor de kust van Nieuw-Zeeland... is veroorzaakt door een combinatie van haast, technische problemen... en onduidelijke communicatie blijkt uit een onderzoeksrapport. De Rena liep in oktober vast op een rif voor de kust van Nieuw-Zeeland. Het schip verloor daarbij 50 ton stookolie... en veroorzaakte de grootste milieuramp uit de geschiedenis van het land. Volgens het rapport stond de kapitein van de Rena onder grote tijdsdruk. Hij wilde de haven van Tauranga bereiken... voordat dat door app niet meer mogelijk zou zijn.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 Dit is Radio 1. VARA. 8 maart. Internationale Vrouwendag. Dit is tot 6 uur. De nacht klinkt anders. Met muziek van en voor vrouwen. Meta de Vos. Als je dan toch ergens mee moet beginnen, dan moet dat natuurlijk wel met Cindy Lauper. Girls Just Wanna Have Fun. Aan het begin van deze editie van De Nacht Klinkt Anders op Internationale Vrouwendag. Nou, die officieel natuurlijk al twee uur begonnen is, maar we gaan het nu doen op Radio 1. De komende vier uur kun je luisteren naar alleen maar vrouwen. Ja, hij is af en toe een man, maar dat is dan wel in een duet. Of hij is tegenwoordig vrouw. Dat kan natuurlijk ook. Ehm, vier uur lang gewoon goede muziek, van alles en nog wat. We gaan van eh, gitaar, van zelfs een gothic rockband tot een oude soul. Dus ik zou zeggen, ga er gewoon van genieten de komende vier uur... hier bij de VARA op Radio 1. Nu met Nicole Atkins. Dit is Maybe Tonight. nichts sagen, außer gib dich geschlagen und geh endlich in die Knie. ich jaar of zeven geleden, toen waren ze daar opeens. Weer zint helden met eh, Van hier aan blind. Het album en ook de single die je zojuist hoorde. En net zo snel ze kwamen verdwenen ze ook eigenlijk weer. Ze bestaan nog wel, ze zijn niet officieel uit elkaar. Maar of ze ooit weer gaan spelen, dat is niet helemaal duidelijk. De zangeres die, eh, is getrouwd met de drummer van de band. En inmiddels hebben ze twee kinderen. Dus waarschijnlijk hebben ze het ook veel te druk om weer zint helden opnieuw op te gaan starten. Je luistert naar De Nacht Klinkt Anders op Radio 1 op Internationale Vrouwendag. Dus de komende vier uur alleen maar muziek van vrouwen. Dat hoeft niet altijd door vrouwen geschreven te zijn, want het volgende liedje is gewoon een cover. Een cover van een Britse band, The Arrows. Zij schreef in 1975 I Love Rock and Roll en dat werd nog eens dunnetjes overgedaan. Of heel vet overgedaan door Joan Jett en de Blackhearts. the record machine. I knew he must have been about 17. He was strong, play my favorite song. And I could tell it wouldn't be long. Cause it's all the same. So I'll take you home where we can be alone. next we're moving on. It was with me, yeah, me. Next we're moving on. It was with me. anders. begin to tell the story of how great love can be. The sweet love story that is older than the sea simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a patent leather shine. He came into my life and made the living fine and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him along. Who could be lonely? for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away. And he'll be there. it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away. ongelooflijk mooi. Ja, denk er een glitterjurk bij. En Internationale Vrouwendag is natuurlijk ook wel een beetje homodag. Daarom Shirley Bassey met Where Do I Begin? The love story. Eh, de beste dame is 75 eh, geworden. En nog steeds treedt ze zo nu en dan op. Alleen maar respect voor Shirley Bassey. Je hoorde er zojuist dus op Radio 1 in De Nacht Klinkt Anders. Internationale Vrouwendag. En deze dame, die treedt daar nog steeds op. Psychologisch, want ze is nog wat jonger dan Shirley Bassey. Ze stond Ah, anderhalve week geleden nog in de People's Place in Amsterdam. Dan heb ik het over Shelby Lynn. Dit is Killing Kind. I didn't mean to hurt your feelings. It was so careless of me. I guess I've gone and done it. Just a matter of time. Nothing love you and all its pleasures. Baby, feels so right. My arms won't be of any use at all. If I can't. klinkt anders. Als je juist heel hard hebt meegezongen, want daar hoef je totaal niet voor te schamen. Ik heb het ook gedaan hier. Fantastisch dit Don't Speak van eh, No Doubt. Eh, ik Gwen Stefani, de zangeres van de band, is de afgelopen jaren heel druk bezig geweest met haar solo carrière. Ook met haar gezinsleven. Maar de band is weer bij elkaar, No Doubt. En het schijnt dat er binnenkort een nieuwe cd aankomt. Laten we hopen dat daar ook weer van die mooie meezingers op staan. Dat geldt ook voor de volgende. Dit nummer ken je van Live, want het is een koffer. Eh, Live bracht het uit in 1994 en in 2001 verscheen het op een cd van Anouk. Een cd, uh, Tracks, vol met allemaal bijzondere nummers. Live tracks, duetten en andere versies. Nou, eh, dit deed ze samen met Sarah Bettens. Anouk, I Alone. It's easy enough to be wise. Measure these things by your brains. Sink into me. with you. Alone in the church by and by. Wait till you hear Savior right. You need them, your boat is at sea. Your anchor is up, you've been swept away. And the greatest of teachers won't hesitate leave you these things by your eyes. Long to be here by his resolve. Alone in the church by and by. To cradle the baby in space. Leave you there. is een nummer waar je heel goed lullige dansjes op kunt doen. Respect van Aretha Franklin mag natuurlijk niet ontbreken op deze internationale vrouwendag. Die we vieren in de nacht klinkt anders bij de VARA hier op Radio 1. Trouwens ook weer een koffer, want Respect werd niet geschreven door Aretha Franklin... maar door Otis Redding. Hij deed dat twee jaar voordat zij het uitbracht. Maar de muziek werd veranderd, de tekst werd veranderd... en daarmee ook de complete insteek van het liedje. Het werd dus echt een vrouwenplaat. Zometeen Tori Amos. Uh, Tori Amos begon op haar derde met piano spelen. Dat is best vroeg en ze heeft daarna ook jarenlang in een talentenklas gezeten van het conservatorium. Dus op een gegeven moment mee gestopt, want ze wilde gewoon wat losser spelen en niet alleen maar klassieke muziek. Gek genoeg heeft ze later nog wel een klassieke cd gemaakt. Maar vooral haar eigen nummers. Ze is een van de oprichters van een gratis hulplijn voor slachtoffers van seksueel misbruik. Dus ze doet ook nog iets met haar populariteit. Dit is Tori Amos in de nacht. Klinkt anders met Cornflake Girl. Uh, this is not really how. Girl van Tori Amos in de vrouweneditie... want het is Internationale Vrouwendag van de Nacht. Klinkt anders, Vara Radio 1. Dat is heel fijn. Uh, Tori Ames, fantastisch. Maar eh, sinds een paar jaar hebben we er een fantastisch talent bij in de popmuziek. Haar naam is Adele. Dit liedje stond in Nederland zeven weken op nummer 1. Wel met tussenpozen, maar dat maakt niet uit.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 The scars of your love remind change your mind like a girl changes clothes. Cause you're hot. bubblegum pop, maar ze schrijft tenminste wel zelf de teksten. Katy Perry was dat met Hard and Cold in De Nacht Klinkt Anders bij de Varen op Radio 1. Trouwens, eh, ze is haar carrière begonnen met een gospel-cd, dus ze heeft ook ooit nog wel eens andere muziek gemaakt. Van Katy Perry naar Kirsty McCall, dat is een stuk serieuzer. Zij had een klein hitje met een koffer van Billy Bragg. En deze Bragg die schreef speciaal voor Kirsty McCall ook nog eens twee extra coupletten in het nummer, want ze vond het wat kort ze leeft niet meer. En dat is ontzettend jammer. Vooral de manier waarop ze om het leven kwam. Dat gebeurde in 2000. Ehm, ze was op vakantie in Mexico met haar gezin. Was aan het duiken, kwam boven. En toen kwam er opeens een speedboot iets te hard aanvaren. En ging gewoon over haar heen. Dat is een hele vervelende manier om aan je einde te komen, lijkt me zo. Gelukkig hebben we deze nog wel. Van Kirsten McCall. Die koffer dus. A New England. Binnenkort stopt House, de tv-serie House. En dit werd gebruikt als titeltune eh, van die serie. Een heel klein gedeelte natuurlijk van dit liedje, want dat is wel een heel erg lange begintune. Teardrop van Massive Attack. Overigens band van twee mannen. Maar ja, op dit liedje wordt zo ontzettend prachtig gezongen door een vrouw dat hij zeker niet mocht ontbreken. In de internationale Vrouwendag Nacht van de Nacht klinkt anders op Radio 1.